uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Groot-Brittannië en de Europese Unie zouden een geheim akkoord hebben gesloten... over een douane-unie-constructie. Dat meldt de Britse krant The Sunday Times. De grens tussen Noord-Ierland en Ierland zou volgens het akkoord open blijven... en daarmee wordt een van de grootste obstakels in de brexit-onderhandelingen weggenomen. Een woordvoerder van premier May noemt het artikel in de Sunday Times speculatie. De onderhandelingen tussen Brussel en de Britten zouden nog steeds gaande zijn. Zeker 32.000 mensen hebben vannacht de Amsterdamse Museumnacht bezocht. Op 56 locaties in onze hoofdstad bleven de deuren tot twee uur vannacht open voor kunst en cultuur. Zo veranderde het Rijksmuseum in een bruine kroeg met smartlappen en muziekoptreders. De Amsterdamse Museumnacht is vooral bedoeld om jongeren naar musea te trekken. Volgens een woordvoerder is dat gelukt. Bijna een derde van de bezoekers was jonger dan 25. De automatische wapens die de politie vond in Hengelo en Enschede... zijn gebruikt bij liquidatiepogingen in Twente... en net over de grens in Duitsland. Er wordt nog onderzocht of de wapens zijn gebruikt bij een moord in Enschede... eind januari en bij het beschieten van een shisha-lounge. Bij invallen in panden in Hengelo en Enschede... werden gisteren onder meer kalasjnikovs en een raketwerper gevonden. Twee verdachten zijn toen aangehouden. En in Wemeldingen in Zeeland heeft een houten paal van een vangrail... zich dwars door een auto geboord... nadat een automobilist tegen de vangrail was gebotst. Volgens lokale media zijn de bestuurder en twee inzittenden gewond geraakt. De bestuurder van de auto raakte rond half negen gisteravond... door onbekende oorzaak van de weg en klapte tegen de vangrail. De brandweer heeft de houten vangrail afgezaagd om de auto los te krijgen... waarna de inzittenden konden worden bevrijd. En dan het weer. Vannacht is het vrijwel onbewolkt. Het wordt wel koud, het is koud. Op sommige plaatsen vriest het. Morgen schijnt eerst de zon, maar in het oosten van het land... is er later kans op bewolking. Het wordt 10 tot 14 graden vandaag.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 Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long.